is dat we aantoonbaar kunnen laten zien, het kan wel. Het kan eigenlijk per direct al, eh, onder voorwaarden... met, eh, met bepaalde maatregelen, met een set van maatregelen... met ook bepaalde bezettingspercentages. Ja, en dat is nou ja, eh, zeker veel veelbelovend te noemen. Alles volledig opengooien, zoals voetbalstadions en festivalweides, dat gaat Field Lab nog iets te ver. Maar drie kwart van het normale aantal bezoekers bijvoorbeeld wel, met testen vooraf. Het kabinet moet bepalen wat er met dat advies gebeurt. Opletten als je over een paar dagen naar Griekenland zou gaan, want onder andere Kos, Rodos, Mykonos en Santorini gaan van geel naar oranje op de coronarisicokaart. Het nieuwe reisadvies voor de Zuid-Egeïsche eilanden geldt vanaf zondag. Om terug naar Nederland te kunnen vanaf die eilanden heb je een negatieve test nodig en daarna moet je in quarantaine. Opnieuw zoeken 400 militairen in België naar Jurgen Konings, de gevluchte militair die aanslagplannen zou hebben. Doen ze in hetzelfde natuurgebied waar eerder ook al uitgebreid is gezocht, maar nu kijken ze nog eens goed op drie bepaalde plekken, zegt correspondent Sander van Hoorn. Waar ze dan naar op zoek zijn, dat hebben ze er niet bij verteld. Of ze er verwachten dat hij er zelf zit, of dat ze verwachten dat er overblijfselen zijn van de tijd dat hij daar gezeten heeft, dat weten we op dit moment niet. Ze gaan er nog wel vanuit dat hij in leven is. En Anwar Al-Ghazi heeft via WhatsApp te horen gekregen dat hij niet was geselecteerd voor het Nederlands elftal. Gisteren maakte bondscoach Frank de Boer de selectie voor het EK bekend. Al-Ghazi kreeg te horen dat hij niet mee mag. En dat gebeurde precies op het moment dat presentator Frank Evenblij bij hem was voor een tv-programma. Ja, het is een beetje een gekke situatie, want je hoort het vandaag. <laughs> Ja, klopt. Dus eh, vandaag jouw telefoon staat aan, hè? Ja, mijn telefoon staat aan. Dus, maar eh, niet, eh, kijk ook even of je een appje hebt gehad van Frank de Boer. Nee. Ja. Nee? Ja? Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Van wie? Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dat, helaas. Ah, flikker toch op, man. <laughs> nee, maar ik ben serieus. Je mag meekijken. Ik ga op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Serieus? Ja. TK voetbal begint over twee weken. Het weer, laatste dagje regenellende vandaag. Vanavond klaart het op. Morgen is het droog en zonnig en 16 tot 19 graden.